Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Capelle aan den IJssel, niet ver van Rotterdam... is vannacht rond half twee een explosie geweest bij een woning. Die raakte beschadigd. Volgens de politie was er niemand aanwezig op het moment van de ontploffing. En dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies bij woningen in de regio Rotterdam geweest. De gemeente en de politie hebben de beveiliging opgeschroefd op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. Die worden in verband gebracht met de drugshandel. Of dat ook het geval is bij de explosie in Capelle is nog niet duidelijk. De Spaanse brandweer heeft gistermiddag in Girona een groep van 120 Nederlandse leerlingen en 20 leraren gered. Ze werden verrast door het slechte weer tijdens een wandeling. De temperatuur kelderde en er was hagel en onweer. De groep week af van de wandelroute om te schuilen, maar kon de weg niet meer terugvinden. De Spaanse brandweer zette zeven wagens en een helikopter in om de Nederlandse groep in veiligheid te brengen. Volgens het AD gaat het om leerlingen en leraren van een school uit Den Haag. Ze maken het goed. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. Het internationaal atoomagentschap maakt zich zorgen over het personeel van de grootste kerncentrale van Europa. In de buurt zijn weer beschietingen. En in Groot-Brittannië is het Koningsweekend afgesloten met een groot concert bij Windsor Castle. Er waren optredens van onder meer Katy Perry, Lionel Richie en Take That. Overdag waren er verspreid over het land nog diverse straatfeesten ter ere van de koning van Charles. Ook was er een grote coronation lunch. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het westen en het midden komt mist voor.